NOS nieuws van 12 uur. Honderden vluchtelingen zijn vanuit Griekenland ongehinderd de grens met Macedonië overgestoken. Gisteren braken vluchtelingen door de barricades heen en gebruikte de politie nog traangas en stungranaten om ze tegen te houden. De vluchtelingen willen doorreizen naar West-Europa. Macedonië vindt dat Griekenland niet genoeg doet om de stroom te reguleren. Athene haalt vluchtelingen onder meer met grote veerboten op van de Griekse eilanden voor de kust van Turkije. Alleen vorige maand waren dat er al 50.000. Macedonië zet nu extra treinen en bussen in om mensen naar de grens met Servië te brengen, maar ook daar is men niet berekend op de nieuwe grote stroom vluchtelingen. Militairen van de Verenigde Arabische Emiraten hebben in Jemen een Britse gijzelaar bevrijd. Volgens plaatselijke media werd de Brit in de stad Aden vastgehouden door Al-Qaeda. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen details gegeven over de identiteit van de gegijzelde. Hij zou in februari 2014 zijn ontvoerd. Bij muziekcentrum Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een groep feestgangers zich vannacht tegen de politie gekeerd. Vier mensen zijn opgepakt. De agenten waren naar het muziekcentrum gekomen vanwege een vechtpartij. Die begon op het dansfeest, maar ging op straat verder. Toen de andere bezoekers naar buiten kwamen, keerden zij zich ook tegen de politie. Die zette honden in en de wapenstok. En de internationale zeilfederatie ISAF dreigt de Olympische zeilwedstrijden volgend jaar weg te halen uit de baai van Rio de Janeiro. Het water in de Guanabara baai is sterk vervuild. Er drijft zoveel rotzooi in, ook uit riolen, dat de gezondheid van de sporters in het geding is. Schoonmaakacties hebben tot nu toe niet tot het gewenste resultaat geleid. Verplaatsing van de wedstrijd naar de Atlantische Oceaan zou voor Rio 2016 ernstig gezichtsverlies betekenen. Het weer zonnig en droog. Vanmiddag op veel plaatsen rond de 25 graden. In de loop van de middag vanuit het zuiden kans op regen en onweersbuien. In het noorden blijft het waarschijnlijk droog. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.